Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Venezuela is vicepresident Maduro beëdigd als waarnemend president. Hij volgt president Chavez op, die dinsdag overleed. De aanstelling van Maduro is omstreden, omdat Chavez na zijn herverkiezing in oktober nooit is beëdigd vanwege zijn ziekte. Volgens de grondwet wordt het presidentschap in zo'n geval waargenomen door de voorzitter van het parlement en niet door de vicepresident. Maar na goedkeuring van het Hoge Rechtshof kon de beëdiging van Maduro toch doorgaan en riep de kiescommissie op snel verkiezingen te organiseren. Ook benoemde hij de schoonzoon van Chavez tot vicepresident. Burgemeester Bats van Haren is positief over de bewonersbijeenkomst van gisteravond. Hij voelt zich gesterkt in zijn beslissing om aan te blijven... ondanks het kritische rapport van de commissie Cohen over de Facebook-rellen. Zo'n 150 inwoners van Haren werden gisteravond door Cohen en Bats bijgepraat over het onderzoek. Ze stelde veel kritische vragen en de burgemeester bood zijn excuses aan voor de fouten die hij heeft gemaakt. Ook gaf hij toe dat die excuses er eerder hadden moeten komen. Uiteindelijk drong bijna niemand aan op zijn vertrek. Bats hoopt dat hij ook van de gemeenteraad mag aanblijven. Die praat dinsdag over de conclusies van Cohen. In Groot-Brittannië is de radicale geestelijke Abu Qatada opnieuw opgepakt. Hij zou zich nieuw niet hebben gehouden aan de voorwaarden waaronder hij in november werd vrijgelaten. De Britse overheid probeert Qatada al jaren uit te leveren aan Jordanië, maar dat mislukt keer op keer. Een van de bezwaren is dat het bewijs tegen hem mogelijk door marteling is verkregen. Maandag begint een nieuwe procedure om hem te kunnen uitleveren. Abu Qatada zou een belangrijke rol spelen binnen Al-Qaeda. Hij zou terroristen hebben geronseld en aanslagen hebben gefinancierd. Het weer, op veel plaatsen regen, minima van 0 graden in Groningen tot 8 in Limburg. Overdag is het in het noorden 1 graad boven nul. Daar gaat de regen geleidelijk over in ijzel en sneeuw. In de rest van het land blijft het regenen en daar wordt het 6 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Afgelopen zomer op 12 eh, juli 2012, om precies te zijn, was het 50 jaar geleden dat de Rolling Stones voor het eerst optraden in de Londense Marquis Club. Dit gouden jubileum is de afgelopen maanden gevierd met allerhande boeken, tentoonstellingen en radio- en televisieprogramma's. Wij van Woord hebben besloten om dit zogenaamde Rolling Stones jaar vannacht uit te luiden. Met diverse Rolling Stones rariteiten uit het VPRO-archief. Om te beginnen gaan we naar Londen. Het is 5 juli 1969 en de Rolling Stones geven een gratis openluchtconcert in Hyde Park in Londen. De sfeer is geladen. Het is twee dagen na de dood van Stones-gitarist Brian Jones. VPRO-programmamaker Peter Flik neemt het concert op. Zittend in een boom met een Naga-bandrecorder en één microfoon. Hilversum 2, VPRO, Hey. We beginnen nu met een reportage van Peter Flik... die vorige week getuige was van het openluchtconcert van de Rolling Stones... in het Hyde Park in Londen. Peter nam twee nog nooit in Nederland uitgezonden nummers mee. Black Hill Enterprises organiseert het laatste jaar van tijd tot tijd... gratis openbare concerten in parken te Londen. Afgelopen zaterdag was er weer zo'n concert... waar onder andere de Family, Alexis Corner, Battered Ornaments... en de Rolling Stones speelden. Program, Rolling Stones, program, the Stones, program... Rolling Stones program. Braille Snow program. <coughs> Excuse me, madam. Would you mind being interviewed for radio about your opinions about the Rolling Stones and the big concert today? I mean, do you have anything to say at all? I think they were very nice, but I don't, I don't. Oh yes, I don't look in, You know. Uh, very often, really, to the radio at all, television at all, <laughs> really. Have you heard the Rolling Stones? oh, yes, lots of times. Well, I think they're a nice bunch of boys, and I'm very sorry to hear about, uh, yeah. about today what right. happened. Very sad. Are you going to hear the concert now, uh, Well, I don't... I'm, where they, are they going to the concert over here, then? Yes. Are they? Yes. Oh, well, so I thought I didn't know where it was, but uh, I come up just for a ride, you know, from Barnes, and I thought it was in the paper this morning. I'd come up and see them. There you go. <laughs> Thank you very much. so I was following the crowd. <laughs> In het Hyde Park is geen gras meer te zien. Naar schatting 300.000 mensen, hippies, kantoormeisjes en slagersbedienden... zitten in een enorme kuil. Ik vind een plaatsje onder een nogal dunne boom... en geef mijn microfoon aan een jongen die er ergens bovenin zit. Om vijf uur komen de Stones. De donderdag daarvoor is Brian Jones, de vroegere gitarist... dood in zijn zwembad gevonden. Hij stierf van zijn eigen succes, zullen de kranten wel schrijven. En dat doen ze ook. Als Mick Jagger opkomt, wordt het erg stil. Nog nooit heb ik zoveel mensen zo stil zien worden. Mick zal een gedicht van Shelley voorlezen. He awakened from the dream of life. And to right, please. Yet again, can you sit down, please? Everyone takes a step back, you'll be able to sit down. Alright! Okay, now listen. Now will you just cool it just for a minute? Because I really would like to say something for Brian. Uh, I really dig it if you would be with us when I when what I'm going to say. I really I really don't know how to do this sort of thing, but I'm going to try. And I hope you can just just cool it just before we start. And I really hope if you do, I really appreciate it if I could just say a few words. But I think I feel about Brian, and I'm sure you do, and what we feel about him just going when we didn't expect him to, okay? Okay, we, are you going to be quiet or not? Okay. I just going to say something that was written by Shelley, and I think it goes with what happened to Brian. Peace. Peace. He is not dead. He does not sleep. He has awakened from the dreams of life. It's we that are lost in stormy visions and keep with phantoms an unprofitable strife. And in a mad trance we strike with a spirit's knife, invulnerable nothing. We decay like corpses in the charnel. Fear and grief, grief convulse us and consume us day by day. And cold hopes swarm like worms within our living space. So one remains, the many change of pass. Heaven's light forever shines, earth's shadows fly. Life, like a dome of many coloured glass, stains the white radiance of eternity until death tramples it to fragments. Die, and if thou wouldst be with that which thou dost seek, follow where all is fled. Hier is een nummer dat zal komen op de eerstvolgende LP... die geloof ik Sticky Fingers zal gaan heten. Midnight Gambler. done. Grammy for. So we hope we get it together for your sakes. It's, <laughs> it's called Love in Vain. Deze reportage werd gemaakt door Peter Flik... even dwars over Love in Veen heen. En hoorde u hem nou ook Midnight Gambler zeggen? Ja, dat is wel een bestaand nummer van CC Catch. De gedraaide nummers Midnight Rambler en Love in Veen waren een primeur op de Nederlandse radio. Deze reportage werd uitgezonden in het programma voor onvolwassenen Hey van 11 juli 1969. Tussen oude, beschimmelde banden uit de kelder van voormalig VPRO-programmamaker Rogier Proper... dook een ongedateerd verslag op van een persconferentie van de Rolling Stones. Dit verslag van Dave van Dijk is uitgezonden aan de vooravond van de European Tour... in het najaar van 1970 en een jaar na het dramatische concert in Altamont... waar doden vielen. De opname loopt een beetje raar af... En de rest van de uitzending is niet bewaard gebleven. Afgelopen zaterdag begonnen de Rolling Stones een Europees toernooi met de enige persconferentie die ze van plan zijn te geven. Er waren ongeveer een 100 journalisten en fotografen uit heel Europa aanwezig... en het geheel verliep vrij chaotisch in de beste Stones-traditie. Charlie Watson en Bill Wyman zeiden geen stomboord... en keken nogal verbijsterd de zaal in. Mick Taylor maakte een arrogante indruk en eh, deed ergens zijn best erbij te horen. Kiezer Richard mompelde nu dan wat eh, onverstaanbaar... zo de muziek en het geheel werd beheerst en gedirigeerd door Mick Jagger... Good afternoon, children. We're here today to talk about comparative religion. I'm only here for the beer. Oh. Terrible. Can you hear the drums? <laughs> Keith, can you hear the drums? What's that? Yeah, fantastic. Ladies and gentlemen. I don't know no, that Ladies and gentlemen, may I introduce the Rolling Stones one at a time? One by you already one, know them. Two by two. Mick is on the end. Five by four. Charlie, Mick, Bill, Keith. Will you please follow the normal practice? normal practice. <laughs> Please adjust your <laughs> dress before <laughs> Wrapped in a pound note. Um, will you please name your paper and Bronco. Thank you. And the first question comes from Swedish radio. Swedish radio. What uh, will be your next label when you uh, when you will be finished with Decca? The answer to that one is Thank you, Keith. We don't know. Het volgende concrete kwam eruit. Het nieuwe label is nog niet bekend. Mick Jagger heeft nooit te maken gehad met de Engelse editie van de Rolling Stone. Verder waren nog gebruikelijke domme vragen van heren in witte overhemden in de stijl van... Is het goed of slecht voor jullie dat de Beatles opgehouden zijn en wat vinden jullie van het drukprobleem? Meke Jagger van het toen van willetjes en dreigde met bier te gaan gooien. Het geheel duurde ongeveer een minuut of tien. Uh, do, you, think that the fact that the Beatles have finished together is good for you or is bad for you? It's good for us, isn't it, obviously? I don't know, I'm very sorry they broke up. You know, I, I, I would like them to be together again, but there are, you can't have everything. They've been together a long time. Long <laughs> oh, time. No photographers. No photographers. No photographers. What's your candid opinion about all these journalists here? Oh, they you know, the usual round the mill, same as you. I wasn't candid enough. Thank you. You've got red over. Come back tomorrow. Thank you. Een paar uur na de persconferentie eh, heb ik in een stil hoekje wat zitten praten met Charlie Watts... over zonder eh, de kans te krijgen mijn bandrecorder aan te zetten. We hadden het over de tekeningen die hij gemaakt had op, eh, op het omslag van Between the Buttons. En hij zei dat hij nog steeds tekende, maar dat hij dat hij helemaal voor zichzelf deed. Toen hij hoorde dat ik uit Nederland kwam, toen eh, begon hij tegelijk over de chaotische voorstelling in dat tijd in Den Haag te praten. hij zei dat hij hoopte dat eh, zulke tonelen zich niet meer zouden voordoen. Hij was ook nog steeds vrij geschokt over Altemond. Any more questions before we throw beer all over you? It's been done before. Uh, what do you think about the music of Simon and Garfunkel? No, oh, it's Simon, no. Simon anymore. Simon and Carbuncle. Lovely. should we go? Les, that's enough, isn't it? Any more questions? Anybody got Apart any from this bloke in the white shirt, is anybody else interested? Any more, any more questions? Any more questions? Why are we making this tour? Because we like playing music live, you know. We prefer playing music to talking to you. Not for money. Not for money. Well, we're not no. making any money, so we not exactly, we're not making a fucking penny as it Have you got, uh, have you got full bookings? Is, it, is it all bookings? Oh, bookings. Have we got bookings, lads? Have, we got, got bookings? bookings. <laughs> all right. Right. Ja, en zo eindigde dat dus toen. In de reportage, uitgezonden in september 1970 in VPRO Vrijdag... wordt het dramatische concert van Altamont gememoreerd. Tijdens dit concert dat plaatsvond op 6 december 1969... vielen vier dodelijke slachtoffers. Eveneens van september 1970 is een interview bewaard gebleven... van een onbekende verslaggever met Mick Jagger. We gaan luisteren naar een fragment waarin Jagger zijn mening geeft over bootlegs... zogenaamde witte illegale grammofoonplaten... en over het Altamont-concert. Yeah, what's your reaction to the whole thing? Bootlegging? Well, more, I like bootlegging. You know, I think there ought to be more bootleg, more and more bootleg records, you know. Because I don't like capitalist record companies. <laughs> That's what I was saying. I just don't like them. If anyone's got any other ideas, you know, mm. to distribute records, I'm, f- I'm, you know, I, yeah. I think it's great. You know, because I read somewhere, you know, that that uh, that we didn't like bootleg records because we don't get paid. Oh yeah, fuck man, I don't care if we don't get paid from bootleg records at all. You know, it doesn't worry me. No. Yeah obviously don't get paid from bootleg records. You shouldn't pay very much for bootleg records. No, though. that's the point. Yeah, that you, you know, that if you get a bootleg record, you should only pay half the price because yeah. no one's being paid, you know, and you're just giving the bootlegger all the money. Yeah, you know they shot you around. They sold the White Wonder in Sweden for. 50 crowns which is uh, you know a lot of money that's sure it's, it's too much you know yeah keep the price of bootleg records down I like playing at festivals, you know. I would I like going to them. Mm. I don't like playing at them. No. Because you can't ever hear anything and, and everyone's asleep, you know, or they're stoned out. I mean, it's all very well. Mm. I don't like particularly enjoy playing. I no. Mm. like going to them. What was the Altamont scene like? What what happened really? Well, the Hells Angels just wanted to show everyone that they hadn't gone soft. Mm-hmm. Well, that's what they did and that's what they did. Yeah. Simple. You got accused, really, uh, in the papers for being responsible for the whole mess. Sure, I was responsible. Yeah, I was completely responsible. It was my fault, and I, you know, I'm, I don't do anything. I can, if if if I, if no one else wants to take responsibility, I will. You know. Yeah. If if no one else has got any. If no one else can take it, well, I have to take it. It's very hard to bear but uh, unfortunately, I can't control 300,000 people and plus 50 completely insane Hells Angels. Like all I did was sing, you know, I, I can't do anything else. I don't claim to do anything else. I never have done. All I wanted to do is play, you know. Yeah. I can't stop people fighting, you know. No. I tried. Yeah. But you can only try, and you can't deal with people, you know, on that level. No. Yeah, well, I just wanted, you know. <laughs> yeah, well, that's what a good answer. Een goed antwoord. U hoorde Mick Jagger in september 1970. We reizen verder in de tijd. Het is 12 oktober 1973. Het jaar dat het album Goat's Head Soup van de Rolling Stones verschijnt. Om dat te vieren geven de heren een feestje in het Lido in Amsterdam. En de VPRO is daarbij. We gaan luisteren naar een ingekorte versie van de chaotische rechtstreekse reportage van deze feestelijke en rumoerige avond. Dat kunt u zich voorstellen. Het uh, programma is gemaakt door de VPRO-verslaggevers Rick Zaal en Jan Lenverink. U luistert naar de VPRO vrijdagavondshow met van 11 tot 12... Wim Noordhoek. Van 12 tot 1... Jan Donkers. Maar nu eerst... Tot 11 uur... He's Moody Rick Zaal. Ik hoor niks. Lukt het? Nog twee. Dit is, uh, dit is Rick zaal. Ik bevind mij ergens in Amsterdam. Ik eh, kan niet zeggen waar. Maar we zijn op een, eh, een feestje dat wordt georganiseerd... ter ere van de komst van de Rolling Stones naar Nederland. Hallo, this is Mick Jagger of the Rolling Stones on VPRO radio. In een... in, ja, een zeer gezellige zaal. Een zaal, een kamer eigenlijk meer met eh, wel 32 eh, rozen in een vaas en uh, een heleboel fruit. En allemaal mensen die iets met de Rolling Stones te maken hebben. we zitten op een driezitsbank heel behagelijk wat te praten. En Mick, we, we just talked about that we shouldn't talk so much about the future. But we, we can talk some things about the future because you uh, you, you, have some plans. You tell. Yeah, we. Uh, I'd like to uh, do uh, another album, a quick album though. You know, um, I don't want to spend uh, six months on it, and then we're gonna record some more songs in November. Um, a new single. Where are you gonna record that? No, I think we, I don't quite know. In Europe, and um, uh, we should have a, uh, another album, uh, half live and half new, uh, half studio, and a new single that should come out in January, end of January. And we're gonna we'll, rec- we record some new ones for the for the other side. Well, uh, then after that, we're gonna. Um, uh, Mick Taylor's going to do some recording in Los Angeles. Mick Taylor? Yeah, um, and I'm going to do some uh, bit of work with Billy Preston, help him write some new songs for his new album, because he doesn't write lyrics, Billy. So I, and I write lyrics quite easily, so I'm lucky like that. So um, I'm going to help him do some. Um, and uh, I don't know, and write, and then i will be working on the new Stones album. Maybe I'll make an album on my own. You do? Yeah, maybe. Yeah. But you mean, I mean, on your own with uh, other mus- mu musicians? Yes. Have you any in mind? Um, yeah, quite a few. You know, I, I haven't contacted a lot of them yet. You know, uh, mostly Americans probably. You know, and maybe Mick Taylor will going to play on. Maybe Eric Clapton. i am trying to think. and Billy Billy will play on some of it. I don't know, you know, I don't, don't really know. Uh, it's difficult to talk about future. I wait till I get there. I've got a lot of work to do on the songs. I've got a lot of songs um, that that I've sort of that I've never done with the Stones that I don't think we will do. So I'd like to do those at some point. But that will be songs you, you did on your own or with Keith Richard? No, some of them will be on, um, that I've done on my own, um, and some of the ones that, that Keith's worked with me on is that the reason that you you are thinking about a, a quick album, as you put, put it, and about a new album afterwards, and is that that goat's head soup is uh, is not not exactly what you, what you thought it was, or, or, or is it? Oh yeah, no. The reason I wanted to, when I say quick, and you know, I want to do a lot of work all at once. You know, I don't want to go into the studio and cut a new Stones album like and spend all this time in it because I, I would like to put out um, some live things, you know. So that's what I mean by quick because I've already done it, <laughs> yeah, yeah. you know. And um, I've already got some songs and tracks already done that, have un- that are unreleased. Um, so it's almost done. That's what I mean by quick hours. yeah, yeah. So maybe they won't. I mean, I, I don't think we we make enough records, you know. I'd like to make more, you know. The one a year, I'd like to do two a year, not one. Well, okay, I. Uh I think we, because this is uh, actually a, a, a, music show, we uh, should play some music. We should play some music, and I don't know, they have a lot of things uh, uh they're available. They have a lot of records, and uh, they can't find it very quick, I think. But have you kind of a suggestion what we should play now on the show? You could play. Um, uh, Space Race by Billy Preston, or you could play I'm, I mean a Stones, but because a we have a Stones, Stones record down want to play a Stones record? Um, yeah, because we have that available on a on a tape. You could play do do do do do Heartbreaker from Goat's Head Soup. I like that one. And uh, I go back in Dutch a little, okay? You go. And uh, uh, totdat uh, het gevonden is, de plaat, uh, wil ik nog even zeggen wat we tot 11 uur gaan, gaan doen. We gaan zo meteen naar eh, het feestje dat ter ere van de Rolling Stones is georganiseerd. Waar onze eh, society reporter eh, Jan Lenfrink aanwezig is om wat te praten met de mensen die daar aanwezig zijn. En om te, misschien te beschrijven, ik hoop dat hij dat doet, want het kan niet fantastisch. hoe die schitterende koud buffet eruit ziet dat beneden staat opgesteld. is de plaat klaar? De plaat is nog niet klaar, dan zal ik eh, niet doorpraten, maar ik zal het geluid geven. Louis Bentu, uh, Belgian uh, radio. Belgian radio? Yes, Oh, well, well. Yeah. Uh, uh, uh, after the dramatic results of the Altamont con concert in 69, have you changed have you changed your attitude then uh, about the violence you provocate? I don't think I don't think that it was necessarily us to provoke violence. I think violence was in the air that day, and neither us or the Hells Angels or the Grateful Dead or the Jefferson Airplane could do anything to stop it. it was a day of violence. You know, sometimes it happens. You know. And now it's my turn. Okay, Mr. Richard, where's your beautiful wife? En dames en heren, luisteraars van de VPRO Vrijdagavondshow. U bent nu weer verbonden met een grote zaal midden in Amsterdam. En op straffen van dood, van doodslag, heeft men mij gedwongen deze naam niet te noemen. Men is dan bang dat hier eh, grote groepen fans naartoe komen en het gebouw zal sneuvelen. Ik zal er nog vijf minuten over denken of ik deze naam al of niet zal noemen. Want nu ik hier zo rondkijk in deze zaal zie ik mensen als bijvoorbeeld mevrouw Orlof, Dick Holthausen eh, en vele andere mensen die uh, zogeheten yes people van Amsterdam, van Nederland. Kortom, allemaal mensen waarvan ik het varen vermoeden heb dat ze, laten we zeggen, zo'n 5 à 10 jaar geleden nog scheten op de Rolling Stones. Niks van dat getijzen moesten hebben. En nu op dit moment, 1973, zijn zij de gasten van de Rolling Stones. Af en eh, de echte fans staan nog steeds buiten. En... Ehm, ik zal eens proberen u straks even iets te laten horen van wat voor praatjes hier rondgaan op een beschaafd festijn anno 1973 om de Rolling Stones te eren. Ik sta boven op het balkon. Ik ga eens proberen naar beneden te komen. Even een glaasje van deze heerlijke bourbon whisky die door de Stones ook altijd al bezongen is, om daarvan te drinken. Er is ook een grote groep van popjournalisten, zoals u weet. Mensen die eh, met veel verstand praten over popmuziek. Eh, ik zie hier onder andere... Pardon, Reed. Ik, ik vrees dat ik een beetje stoor, maar dat ligt niet aan mij. Oh, oh. Oh ja, even kijken. Wil je even helpen met die draad? Ik ga nou proberen van de trap af te gaan. Zo, dan ga ik even kijken of ik de trap af kan. De verbinding is gebroken, geloof ik. Zo, hier ben ik nou beneden. Zo, ik, ik, hoop dat u mij nog steeds kan verstaan. Ik ben nu midden in het uh, feestgevoel. Hoort u, hier zijn we weer met enige echte Rolling Stone fans. Mevrouw, hoe lang kent u de Rolling Stone al? Eh, ik ken de Rolling Stone. Ik werk voor de Rolling Stone. U werkt? Ja. Even ehm, Ik ben ehm, ehm, personal assistant van de European Coordinating Office. Oh, oh, oh, oh. Who was that? Wie was dat die nou zojuist de hand op de microfoon legde? Uh, dat was Ino van Roxy Music. Van Roxy Music? Ja, het zit wel niet op mijn labels, maar ik ken het toch wel. Zijn er veel sterren hier, denkt u? Nee, helemaal niet. Denkt u? music, Friday night, and you. Okay. On VPRO. Woo! All right. Hallo? Ik heb niks besteld. Hallo? Hallo? Ben je Nederlands? Ja. Oh, dat is lekker. Hoe kom jij hier terecht? Nou, via mijn vader. Wie is je vader dan? Kellerman. Ah, van Negram? Ja, ja. Ah. Heb jij hier al veel eh, echte Rolling Stone fans gezien? Ja, nou nee, de echte niet. Nee. Het, is, het is ook een persconferentie. Weet je tegen wie je nou aan zit te kijken wie dat is? Deze? Ja. Nou, dat weet nee, niet precies. Kijk, even vragen. Maar dan. Oh, dames, mag ik even tussendoor? Hij is live hoor. Lekker. Ik, wat moet ik doen? ik ben op zoek naar de grootste rock en roll, de grootste Stones fan. Oh, nou, dan, dan moet u me voor hebben, niet mij, want ik weet eigenlijk weinig van... Maar hoe lang houdt u al van de Rolling Stones? Jazeker. Nou, ik hou eigenlijk meer van uh, Mick Jagger. <laughs> Van Mick Jagger? en eh, ja, ik hoef eigenlijk niet te vragen waarom natuurlijk eigenlijk. Uh, nou, weet ik niet. Ik vond het al aardige jongen, een keer nog niet. Eh is aardig. Maar de muziek vindt u geen bal aan? beetje, De muziek vindt u geen ballen oh, ja, zeker. aan? Jazeker. Ja, geweldig. Meent u wel? Ja, ja heel zeker. En hoe lang houdt u al van de Rolling Stones? Oh, eh, nou zeker, ehm, laten we zeggen, nou, een jaar of zes. Een jaar of zes? Ja. Dat is toch aardig? <laughs> Dat is een redelijk record. <laughs> Voor een dame. Ja, vindt u niet? Mhm. Zou u zich willen voorstellen aan de luisteraars? Nou, maar is dat nodig? Nou, als als nodig is, ik ben uh, Jacobine. Anders zeg ik het. Arlo. <laughs> Hier, dames en heren, spraken wij met een fantastische rock en roll Rolling Stone fan. Thank you very much. Ben, ben Wat zeg je? Of ik erin ben? Ik weet het niet. Ja, dames en heren, hoe het in godsnaam tussen al die mensen door moet komen... en al dat parfum kan verdragen, mag je onze lieve heer weten. als dus ik die op deze godslachtige partij mag aanroepen. Ik ga eens kijken of ik tussen het bond hier nog even wat kan vinden wat de moeite waard is. Uh, kijk, uh, ik ga nou als mijn wandelen. Eh, als jullie in de studio een plaatje willen draaien, moet je daarmee doen. Zodra ik weer... Ja, ik heb, uh, hier is eh, Rick, Saal Zaal weer. We hebben ons even afgezonderd in een eh, klein gangetje met een deur waarop staat secretaresse Ineke Blumink. En eh, dat komt omdat eh, het geluid van de disjockey-tafel hier in het gebouw waar we ons bevinden... steeds geheimzinniger welk gebouw dat nou <laughs> zal zijn. Het is ergens in Amsterdam het is eh, een merkwaardige sfeer. De dansen op het moment danseressen, dat heeft u waarschijnlijk net ook al wel gehoord. Ehm, tijdens die persconferentie die is gehouden tussen half negen en half tien ongeveer hier... en waar het uh, zeer opviel dat Mick Jagger een ontzettend aardige jongen is. Hij is echt heel sociaal, wil alle moeite doen om eh, bepaalde vragen van eh, journalisten te beantwoorden. En hij heeft eh, net toen we weer terug waren naar wat muziek ook nog gezegd dat het hem, dat hem hier toch wel weer aardig beviel. Nadat we weg zijn gegaan uit die kleedkamer, toen kwam Willeke van Ammeroy nog even boven. En die werd uitgebreid gefotografeerd met Mick Jagger. En eh, Mick Jagger had nog nooit van Willeke van Ammerwol gehoord. En eh, zij stond er wat lijp, moet ik eerlijk zeggen, bij te kijken. En er was een fotograaf die eh, voortdurend flitste. En dat duurde twee minuten. En Keith Richard die kwam er ook nog bij. En die foto die toen gemaakt is, die, die zal ongetwijfeld morgen exclusief <laughs> in de Telegraaf staan. Met een soort onderschrift waar staat dat uh, Willeke van Amelrooy, de Nederlandse ster en Mick Jagger de eh, cosmopolitische sterren elkaar hebben gevonden ergens in Amsterdam. Er komt een fantastische danseres met schitterend groen haar die mij aan alle kanten zoent. Da dankjewel. Want eh, de danseressen zijn blijkbaar eh, vermoeid, ja? Ja, Zeer vermoeid? Nou nee hoor, dat valt wel niet. Ja. Wat, uh, wat doen jullie dan in het dagelijks leven? Hier ook dansen? wij dansen hier, we dansen dus in... Hoe heet dat? Even denken. Maar wat is dit precies? Oh, we zijn bezig met een, eh, een live radio-uitzending op de VVR. Maar goed, de danseressen die trekken zich dus nu terug naar eh, de kleedkamer. Voor wie? Wij, zijn, wij treden op voor Helen List. En eh, we treden veel op met de Steel Dit is een nummer van de Steel Band. Blijft er wel goed slank bij. Ja. <laughs> Je krijgt er wel gele haar van. Je krijgt er wel gele haren van. Oh. En de party in het Lido, het Lido, dames en heren, het oude Lido is nog steeds aan de gang. Eh, eh, ontzettend veel mensen uit eh, de zogeheten popwereld, de platenwereld, god maar weten wat voor wereld zijn hier verzameld om een Rolling Stones party te vieren. De Rolling Stones zitten nog steeds boven, ze zijn hier niet. Maar wel heb ik toen net al drie fantastische meiden zien dansen. En eh, ik ben eigenlijk op zoek weer naar een, eh, een, interessante persoonlijkheid om u daarmee in kennis te brengen. Maar ik vrees dat, hoewel ik mijn best doe, ik daar niet zo erg in slaag. Goedenavond meneer, mag ik u iets vragen? Wat zegt u? Eh, bent u al lang een Rolling Stone fan? Waarvan bent u eigenlijk? dit is een programma van de VPRO Radio. We hebben net interviews uitgezonden met Mick Jagger en... We zijn nog bezig om wat te praten met de mensen die op deze party zijn. Ik ben een Rolling Stone fan, ja. Al was alleen maar door het feit dat ze zo geweldige beweging in de wereld veroorzaakt hebben. Op welke manier bedoelt u dat? Nou, eh, ze hebben bijgedragen aan een eh, doorbreken van een eh, heel nieuw soorten muziek. Die miljoenen mensen op aarde groot plezier doen. Daarom ben ik Rolling Stone fan. Bent u van de platenmaatschappij? Nou, ik ben van elf platenmaatschappijen. Ik, elf? Ja. Ik zit in een collectieve organisatie. Die onder andere het uh, Grand Gala de Disco organiseert. Ik denk dat u meneer Bergshuizen bent. Dat ben ik, ja. ja ik, ik, wilde u net vragen U zelf voor te stellen aan de luisteraars van de VPRO Vrijdagavondshow. Maar eh, dat hoeft nog niet meer. Mag ik vragen wat u drinkt? Ik drink een glaasje whisky met een stukje ijs en veel soda. Ja, ik ben op steeds bezig om een drankje te versieren, maar het lukt, het lukt Maar u kunt als VPRO zeker, en ook als particulier, aan de bar daar zeker een drankje krijgen. Ja, ik vind whisky ook wel een Rolling Stone drank eigenlijk. Ja, ik neem wel aan. Is dit bourbon wat u drinkt? Dit is black and white. Ik ga eens kijken of ik een bourbon kan krijgen. Ja, die krijgt u ook. Zo, lopen. Friday night, VPRO. Oh baby, you treat me like shit you like it. Like it? I love it. Your progressive music station. <laughs> <laughs> Who's laughing? Het gevoel, dames en heren, u bent weer verbonden met de Intercontinental Club aan de Leidse Kade in Amsterdam... waar een party rond de Rolling Stones eh, plaatsvindt. Maar het is een beetje een begrafenis zonder een lijk, want waar, waar zijn de Rolling Stones? De Rolling Stones zijn nergens. En iedereen, uh, iedereen viert feest, iedereen viert feest. Iedereen en, uh, viert feest. Iedereen heeft feest. En ik, ik, heb het gevoel dat ik hier bij een groepje van onvervalste Rolling Stone fans zit. Is dat waar? Uh, pardon, reeds. Mag ik even? Ik heb het niet verstaan. Eh, ik heb het gevoel dat ik hier met een onvervalste Rolling Stone fan ja, te doen heb. sinds mijn derde jaar. Sinds mijn derde jaar. Zou je zich willen voorstellen aan de luisteraars van VPRO Vrijdagavondshow? Ja, zeker wel. C.S. Notenboom. Uh, Notenboom. Bekend van de vertalingen van een Rod McCune liedjes, vergeet, denk ja, ik. schitterende vertalingen. Helaas niet helemaal op hun waarde gewaardeerd. Eh, waarom hebt u zich nooit gewaagd aan vertalingen eh, van uh, Rolling Stones teksten? Wie zou ze moeten zingen? Lisbeth? Nee. En wie anders dan? Dat zeg ik, een vraag. Maar ik kan me voorstellen dat je ze Ik kan me niet voorstellen. Maar kan me niet voorstellen dat er iemand is die ze kan zingen. Hoe goed ze ook zouden zijn. Kijk, u bent een uh, bekend literator. Zou u binnen één minuut een beschrijving kunnen geven van de sfeer hier op deze Rolling Stones party zonder Rolling Stones? Ja, warrig en commercieel. Warrig en commercieel. En, eh, eh, mag ik jou vragen of jij ook helemaal in orde bent? Of ik wat? Of jij ook helemaal in orde bent? Ik ben prima in orde, ja. Ja, gewoon seconden. Dames en heren, uh, tegenover mij staat weer een andere Rolling Stone fan, Monique van der Ven. de Bond. Pardon. Ja, maar je artiestennaam is toch Monique van der Ven, niet? Ach ja, artiestennaam, wat zegt dat? Eh, Oké, eh, we gaan nou eventjes uh, Can I Get a Witness uh, plegen. Dat betekent dat we nu even overgaan naar Rick Zaal, die ergens anders in dit gebouw bezig is. Rick, neem het woord uit mijn mond over. Ja, ehm, het is namelijk zo dat de Rolling Stones net weer zijn verdwenen. We zijn eigenlijk maar heel even op eh, de party geweest. Ik weet niet of u mij allemaal goed kunt verstaan, want er is een eh, ontzettende herrie hierboven. Ik sta hier op de entresol van het voormalige Lido in Amsterdam. Waar Mick Jagger is ongeveer een minuut of twee, drie is hij op de party geweest. En toen is hij weer, uh, ja hoe heet dat, afgevoerd als het ware. Hij is toen maar weer gauw teruggegaan. En terwijl Mick Jagger hier langskwam, eh, heb jij een foto gemaakt van hem? Nee, ik kreeg een handtekening van hem. Heb jij een handtekening van hem? Ja, ik ging er aan toe en eh, ik vroeg om een handtekening. Hij had een klassische hand en er was eh, een bodyguard die duwde me weg. En dat zag Mick Jagger. En hij, hij gaf zijn glas en iemand, duwde die bodyguard weg en dan gaf me een handtekening. Het was helemaal... Je, je, viel om, hè? Nou, ik had het niet meer. Ik, ik was weg. Ik kon het niet geloven. Dat, dat het echt waar was. Ik zag zelfs tranen. Wat zeg je? Ik zag zelfs tranen. Daar. <laughs> ik, eh, het is gewoon erg fijn. Erg goed. Erg goed. Mag ik hem zien, handtekening? Wat zeg je? Mag ik die handtekening eens zien? Ja. Ik kwam net eh, Charlie Watts ook beneden, tegen. En eh, ik kreeg van Charlie een handtekening en van uh, Mick Jagger een handtekening je bent al heel lang fan. Ik. Ja, ik ben al erg lang fan. We zijn hier eh, voor de laatste maal terug in het eh, voormalige Lido in Amsterdam. Dat tegenwoordig Intercom heet. De Rolling Stones zijn nu echt uh, vertrokken. En tot zover dan dit rechtstreekse verslag met de nadruk op rechtstreeks van het partijtje van de Rolling Stones in Amsterdam. Waarin u onder andere de stemmen van Mick Jagger, Keith Richards en Ian Stewart hoorden warrig en commercieel misschien. Maar we hopen er een hoop fans een plezier mee gedaan te hebben. En onze excuses voor eh, het ontbreken van vertalingen. Dat doe je nu helemaal niet tijdens een eh, rumoerig feest. Dat gaat eenvoudigweg niet. Ja, Heerlijke radio. In ieder geval voor de liefhebber. U hoorde inderdaad de stemmen van onder meer Mick Jagger, schrijver Sees Notenboom... en een piepjonge Monique van de Ven excuus, de bond nog in die tijd. En ook van Ineke Blumink, eh, die tegenwoordig eh, door het leven gaat als Ineke Desentje Hamming. Ja, hoe zeg je het eigenlijk? Bekend als oud-VVD-Kamerlid en tegenwoordig voorzitter-directeur van de werkgeversorganisatie FME-CWM. E Verslaggevers waren Rick Zaal en Jan Lemverink en Wim Noordhoek niet te vergeten. We gaan nog even heel snel naar het programma Vrije Geluiden van 21 april 1994. U hoort presentator Albert Ballintijn. In een poging om een groot publiek te bereiken... lieten in de jaren 60 veel muzikanten zich verleiden... om een anderstalige versie van hun grootste hit op te nemen. Vooral in landen waar een groot deel van de bevolking moeite heeft met de Engelse taal... probeerden talloze bekende bands het in de taal van het land. En omdat de muzikanten de taal in kwestie vaak niet of nauwelijks beheersten... werden de teksten fonetisch uit het hoofd geleerd en met veel moeite gereproduceerd. Verzamelaar Ron Kane stuurde onze cassette met een groot aantal van dit soort opnames. Hij waarschuwt de luisteraar dat langdurige blootstelling aan deze muziek... tot hersenbeschadiging kan leiden. Hier zijn de Rolling Stones. Il sole sta per tramontare Dei bimbi con chocar. si que só de Rolling Stones in ja, welke taal eigenlijk? Als u het weet mag u het mailen naar woord.vpro.nl. Dit fragment was te beluisteren in Vrije Geluiden uit 1994. Gepresenteerd door Albert Balintijn. Waarmee wat woord betreft het Rolling Stones jaar ten einde is. Het is, eh, ja, 1 minuut voor zes. Dus wij moeten gewoon nu even plaats gaan maken voor het eh, journaal. En daarna zijn we bij u terug met een uurtje hart tegen hart. We maken er een energiek bokswedstrijdje van. Graag tot zometeen. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uur woord.